De agent zou lid zijn van een Marokkaanse drugsbende. De man, zelf van Marokkaanse afkomst, zou de criminele organisatie hebben getipt op het moment dat zijn politiecollega's informatie kregen over een hennenplantage of een opslagplaats van drugs. Een van de twee ontvoerde mannen in Amsterdam is weer vrij. Soufian Essabouni werd een week geleden op een parkeerterrein in Zwanenburg klemgereden en verdween vervolgens spoorloos. Kort na de ontvoering werd gezegd dat er mogelijk sprake was van een persoonsverwisseling. Essabouni reed in de auto van een familielid, waarschijnlijk een bekende in het criminele circuit. De ontvoering werd al snel door de politie in verband gebracht met een ontvoering van Wendel Meijer een paar dagen eerder. Hij werd bij een bedrijf in Zaandam in een auto gesleurd. In Waalwijk is een man om het leven gekomen doordat hij vast was komen te zitten in een vriescel op zijn werk. De man werd vanochtend vroeg gevonden door collega's. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om de man te redden, maar dat is niet gelukt. Hoe het ongeluk in Waalwijk heeft kunnen gebeuren is onduidelijk. Supermarktconcerns Ahold en Deleuze verkopen 86 winkels in de Verenigde Staten. Aanleiding is de fusie tussen de beide bedrijven. De winkels zitten op plekken waar zowel Ahold als Deleuze actief is in het oosten van het land. Van de Amerikaanse toezichthouder moeten de winkels worden verkocht omdat er anders te weinig concurrentie is in de regio. Dan nog het weer, zon, vooral in het westen, maar ook een paar buien vandaag. Het wordt 18 of 19 graden. Ook morgen wat zon en een bui. En morgen wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is grotendeels gedaan met de ochtendspits in de Randstad. Alleen op de A12 nog wat drukte. Den Haag-Utrecht tussen Woerden en Knoop het Oude Rijn rijdt het langzaam. Tot zover de verkeersinformatie.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 The harder you fall, stronger the will. We came from the back of the bus, talking watch the mobile. Now we own a house on the hill. Struggle went from filling your gas tank. The bank wasn't filling your loan.